uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De meeste van de tientallen bosbranden die dit weekend ontstonden in Portugal zijn uit. De brandweer is daarbij geholpen door de regen. Bij de branden zijn in Portugal 35 doden gevallen. Ook in Spanje is regen op komst, daar vielen vier doden. Vanwege de bosbranden was in een groot deel van Portugal de noodtoestand afgekondigd. Twee mensen zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. De VN heeft een rapport over de Rohingya teruggetrokken onder druk van de regering van Myanmar, schrijft The Guardian. Rapporteurs hadden dit voorjaar ernstige ondervoeding vastgesteld bij 80.000 Rohingya-kinderen. Dat was volgens het rapport een gevolg van het geweld van het Myanmarese leger. Het rapport over de ondervoeding bij de kinderen werd in juli gepubliceerd... maar is volgens de Britse krant op verzoek van de regering van Myanmar offline gehaald. In het Stedelijk Museum in Zwolle heeft een brand vannacht veel schade veroorzaakt. Het vuur ontstond aan de achterzijde van het museum. De brand was snel onder controle, maar de rook en roet zijn door heel het gebouw verspreid. Volgens de directeur van het museum zijn veel kunstwerken daardoor beschadigd geraakt. Er zitten rekenfouten in het onderzoek naar de milieueffecten en de geluidsoverlast door de uitbreiding van Lelystad Airport. Staatssecretaris Dijksma geeft in een brief van de Tweede Kamer toe dat op sommige plekken toestellen lager vliegen en met meer motorvermogen dan eerder gemeld. Ze laat de berekeningen corrigeren, maar denkt dat de aanvliegroutes en de planning niet veranderen. Op het Van Starkenborgkanaal bij Noordhoorn in Groningen is een vrachtschip tegen een brug gevaren. Niemand raakte gewond. De brug bij Noordhoorn was pas sinds augustus in gebruik. Door het ongeluk is de brug ontzet. Hij kan daardoor voorlopig niet worden gebruikt. Ook het scheepvaartverkeer op het kanaal is voor onbepaalde tijd gestremd. Het weer, het wordt 17 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden. Er zijn wolkenvelden, maar ook laat de zon zich regelmatig zien. Morgen vooral in het zuiden meer zon en iets warmer. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog file rijden op de A10, Watergasmeer meer bij buitenvelder 3.